Oké, nou mensen, gooi allemaal die handen in de lucht hier in de skier. Laat jezelf horen en we drinken een vlugeltje. Ja, je ananas, dubbele whisky. Doe maar helemaal niet zo moeilijk over. Weet je wat? Haal een rondje voor jezelf en neem er dan ook één voor ons mee. En doe even gezellig mee. Ja, dan gaan we. 这么了解。 ze avond na de deur. Zij ze schaatje, ik ben morgen vrij. Het is tijd voor de laatste ronde. Ze sprong de par op en weet je wat ze zei? Doe mij een vleugeltje.